uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De invoering van de nieuwe spaartax loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op. Het kabinet had het doel om in 2026 belasting te heffen over het werkelijke rendement op spaargeld. Maar die datum is praktisch niet haalbaar, zegt staatssecretaris Van Rij in NRC. In 2021 besloot de Hoge Raad dat er een nieuwe spaartax moest komen... In het vorige stelsel werd belasting gegeven op basis van een fictief rendement terwijl de werkelijke spaarrente vaak lager was. Spaarders maakten daar bezwaar tegen. Vorig jaar werd het nieuwe systeem ook al uitgesteld. De EU wil de regels voor fabrikanten aanscherpen rond het repareren van producten. Als het aan de Europese Commissie ligt, worden fabrikanten verplicht om 5 tot 10 jaar na aankoop de optie aan te bieden om iets te repareren. Binnen de garantie wordt het zelfs verplicht als repareren goedkoper is dan een nieuw product. Brussel hoopt met het plan de CO2-uitstoot te verminderen. Het expertisecentrum euthanasie heeft vorig jaar opnieuw vaker euthanasie verleend. Het aantal goedgekeurde verzoeken steeg met 11 naar 1240. Blijkt volgens Trouw uit cijfers van het expertisecentrum... dat mensen helpt die voor euthanasie niet bij hun eigen arts terecht kunnen. De stijging is te verklaren door de toename in het aantal ouderen. Maar euthanasie is volgens experts ook bekender geworden. In de Verenigde Staten zijn acht beroemdheden aangeklaagd... voor het illegaal promoten van cryptomunten. Onder andere actrice Lindsay Lohan, bokser Jake Paul en zanger Nio... zouden op hun social media accounts de munten gepromoot hebben... zonder dat ze daarbij hadden vermeld dat ze betaald werden om reclame te maken. Zes van de acht sterren hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse financiële waakhond... voor in totaal 400.000 dollar.